Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Hulpdiensten in Griekenland moeten opnieuw vol aan de bak. Deze zomer was het al alle hens aan dek bij grote natuurbranden. Nu zijn het juist overstromingen door noodweer die voor problemen zorgen. Bij correspondent Thijs Kettenis in Athene is het ook snert weer, maar het valt daar nog mee. Je kunt het echt niet vergelijken met die regio rond de stad eh, Volos, eh, een paar uur ten noorden eh, hier vandaan. Ehm, ja, in dat gebied viel in delen meer dan normaal in een heel jaar. en vannacht is er nog meer bijgevallen en ook vandaag wordt daar nog meer verwacht. In Griekenland is één dode en drie mensen worden nog vermist. Ook in Bulgarije en Turkije zijn er overstromingen door het noodweer. Meer oud-deelnemers van het tv-programma Temptation Island... zeggen dat ze psychische klachten of schade hebben overgehouden aan het programma. Nog eens vier mensen hebben zich gemeld bij een advocaat. De teller staat nu op negen. Twee van hen zeiden eerder tegen het AD dat de opnames van Temptation Island super zwaar waren. Dat er bijna alleen maar drankjes met alcohol waren. En dat ze zich gemanipuleerd voelen door de makers. Die hebben nog niet gereageerd. het komt steeds vaker voor dat jonge kinderen van 9 en 10 jaar al naar de middelbare school gaan. De normale leeftijd is nog steeds wel 12, maar het gemiddelde schuift wel op naar beneden. Dat komt vooral door hoogbegaafde kinderen die al uitgeleerd zijn op de basisschool. En vanaf vanavond kun je bieden op de piano, de mantel en kroon van deze bekende zanger. I'm gonna have real good time. I feel alive. Ik heb het natuurlijk over Freddie Mercury van de band Queen. Mercury overleed in 1991 aan de gevolgen van AIDS. Hij was toen 45. Heel lang heeft er niemand aan zijn spullen gezeten... en zijn ze bewaard als een soort heiligdom. Maar nu worden meer dan 1500 objecten geveild... zoals zijn kunst, handgeschreven teksten en iconische kostuums.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 Mark Nopfler is vandaag de hoofdgast in deze aflevering van Triple Play. Triple Play in the Spotlight. Hij werd geboren in Glasgow, Schotland in 1949. Zijn vader was een timmerman en zijn moeder was een huisvrouw. Mark Knopfler begon op jonge leeftijd met gitaarspelen en was al snel gefascineerd door de muziek van blues- en rockmuzikanten als B.B. King, Eric Clapton en Chuck Berry. Give 1960 vormde Mark Knopfler zijn eerste band The Drifters. De band bracht een paar singles uit, maar brak nooit echt door. In 1977 richtte Knopfler Dire Straits op. Dire Straits werd al snel een van de meest succesvolle bands ter wereld. Hun albums Brothers in Arms en Dire Straits werden allebei meer dan 30 miljoen keer verkocht. Knopfler's kenmerkende gitaarspel werd een van de meest herkenbare geluiden in de popmuziek. aanbevolen. Na nou, het uiteenvallen van Dire Straits in 1995 ging Knopfler verder met een succesvolle solo-carrière. Hij heeft tot nog toe 10 solo-albums uitgebracht. Silver Eagle is de eerste song. Vervolgens luisteren we naar Daddy's Gone to Knoxville en One Song at a Time. was so late that she'd be sleeping. He came through her hometown with the moonlight on the crossroads and the green light shining down and the bell to railroad crossing. and the horn from far away, and his silver eagle passing half a mile from where she lay. feet, I see your faces. Make devotions with them. Clap their hands and plead their cases. Call for blessings from above like the rolling waves forever massing and foam and creep away. And the silver eagle passes half a mile from where she lay. signs flow into the headlights. Whisper names and fall behind. You find some honor in the darkness. Hopes for grace and peace of mind. And he thinks of how they lay together fingers through her hair. And he wonders if she's dime. Yeah, I'd rather have a dollar than a dime, than a dime. Daddy's gone down that crossroad track. If he can't make a dollar, then he ain't coming Triple play. Triple play. Triple play. I'll see you later. But it's 1979. they're bringing them from the jail. 20,000 tickets sold online on premium sale. So if you need to reach me, you can leave word at the pig. I have no wish to stay around and watch that Newgate jig. Or any more poor old fakers trying to dance in my old shoes. I'll be gone over the ocean with a tramp. I'll see you later. meest bekende soloalbum is misschien wel Neck and Neck, een album uit 1990 dat hij opnam met de Amerikaanse gitarist Chet Atkins. Het album was een groot succes en won een Grammy Award voor Best Country Instrumental Performance. Poor Boy Blues is afkomstig van dat album, evenals Just in Time en The Next Time I'm in Town. Ripple could see. precious time we've had to spend. You've been so good to be around. I thank you for that special thrill. Keep me going on until the next time I'm in town. Though I won't be back here for a while, I'll hear your laughter, I'll see you smile, and I'll remember. be seeing you again the next time I'm in town. That's another rendezvous. The next time I'm in town. Now it's been something seeing you again. And in this time we've had to seeing you again. And in this time we've had to spend, you've been so good to be around. And I thank you for that special thrill. Keep me going on until the next time I'm in town. It's been something seeing you again. And in this time we've had to spend, you've been so good. special thrill Keep me going on until The next time I'm in town Till the next time I'm in town Till the next time I'm in town volgende week.